uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Kankerpatiënten die baat hebben bij een medicijn dat niet is bedoeld voor hun type kanker... krijgen dat middel binnenkort mogelijk vergoed. Nu is het nog zo dat een medicijn alleen wordt vergoed... als het is goedgekeurd voor de behandeling van een bepaald type kanker. Zorgpartijen en farmaceuten experimenteren nu met het nieuwe model. De komende vier maanden testen ze op ruim 100 mensen of een bepaald middel werkt... De farmaceuten betalen het dure medicijn in de testfase. Als het aanslaat, wordt het vergoed door de zorgverzekeraars. Het bestuur van de FNV is flink geschrokken van de lagere rekenrente... waar pensioenfondsen straks mee te maken krijgen. Dat heeft gevolgen voor hun financiële positie. Daardoor moeten ze nog meer geld in kas hebben. Het betekent ook dat het moeilijker wordt om een belangrijk onderdeel uit het pensioenakkoord na te komen. Namelijk de belofte dat pensioenen sneller zullen meestijgen met de prijzen. In een interne e-mail adviseert de FNV vakbondsbestuurders om bij vragen van leden niet al te veel in te gaan op deze kwestie. Dat zou de stemming over het pensioenakkoord deze week negatief kunnen beïnvloeden. De Verenigde Staten sturen duizend extra militairen naar Polen. Dat land ziet de Amerikaanse troepenmacht als afschrikmiddel tegen Rusland. Sinds de inname van de Krim door Rusland zijn er al ruim 4000 Amerikaanse soldaten gelegerd. Wanneer de extra militairen in Polen aankomen, is nog niet bekend. En Defensie in Nederland wil vliegbasis De Pil weer in gebruik nemen. De luchtmacht krijgt meer geld om te oefenen en te trainen en heeft daarom ruimte nodig. De afgelopen jaren zijn meerdere vliegvelden gesloten vanwege bezuinigingen. En daardoor heeft Defensie te maken met ruimtegebrek. Het weer dan nog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vooral in de westelijke helft van het land valt vanmiddag een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam langzaam rijden tussen Vinkenveen en knooppunt Holendrecht. Dat geldt ook voor de A7 Hoorn-Zaandam tussen de afrit Avanhoorn en Purmerend Noord.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 sing it, there will be another dream for me. Someone will bring it. I will drink the wine while it is warm and never let you catch me looking at the sun. yo. A Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.